Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Utrechtse Geuzenwijk zijn gisteravond de ramen van 5 à 10 woningen gesprongen door een ontploffing. Een muur bij een voetbalpleintje werd opgeblazen. Niemand raakte gewond. De knal was in grote delen van Utrecht te horen. Ook hing er een grote rookpluim boven de wijk. Het pleintje bij het Lumbrusplein is afgezet door de politie voor onderzoek. Voor het eerst dit jaar is in Australië iemand overleden aan corona. Dat gebeurde in de deelstaat New South Wales, waar onder meer Sydney ligt. Het laatste sterfgeval was eind oktober. Sydney zit al twee weken in lockdown en in elk geval ook nog komende week. Gisteren werden in New South Wales 77 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het hoogste aantal van dit jaar. De EU-grensbewakingsorganisatie Frontex stuurt extra agenten naar Litouwen. Aanleiding is de toename van het aantal migranten die vanuit Wit-Rusland de grens oversteken. Volgens Litouwen laat Wit-Rusland hen bewust door. Het zou een wraakactie zijn voor de sancties die de EU Wit-Rusland heeft opgelegd vanwege het schenden van de mensenrechten. Wit-Rusland heeft nog niet gereageerd op die bewering. Koningin Elisabeth heeft de Engelse bondscoach Gareth Southgate een brief gestuurd om zijn team veel succes te wensen tijdens de EK-finale. De laatste keer dat Engeland in de finale stond en won is 55 jaar geleden. De Queen prijst de geestdrift, betrokkenheid en trots die het team heeft laten zien. Ook premier Johnson stuurde een boodschap. Veel succes en bring it home, schreef Johnson. Een verwijzing naar de breed gekoesterde gedachte dat Engeland het voetbal heeft uitgevonden. De finale Engeland-Italië wordt vanavond voor 60.000 toeschouwers gespeeld in het Wembley Stadion. En het weer nog vanochtend op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan mist ontstaan. koelt af naar zo'n 12 graden. Zondag overdag kans op een bui. Soms ook met onweer en veel hevige regenval. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat al de hele dag file op de A7 door wegwerkzaamheden.